Uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Pieter Omtzigt en Ronald Plasterk zitten vandaag bij elkaar... om het over hun niet al te beste relatie te hebben. NSC-leider Omtzigt twijfelt om verschillende redenen... of Plasterk wel de nieuwe premier moet worden. Het botert al een tijdje niet tussen de twee... en daarom zette Plasterk vanochtend een briefje in de Telegraaf... om zijn excuses aan te bieden. Politiek verslaggever Wilma Borgman snapt eigenlijk niet waarom hij dat deed. Ja, dat is de vraag die ons hier allemaal bezighoudt vandaag. Want Plasterk staat nog niet bepaald bekend als bescheiden. Als iemand die graag publiekelijk door het stof gaat... en zeker niet omdat hij erbij zegt dat er ook al persoonlijke excuses zijn gemaakt. Is daar dan misschien druk voor uitgeoefend... om de weg voor Plasterk naar het premierschap eh, vrij te maken? Maar of dat klopt of niet kunnen we bij plastic niet controleren... want eh, die neemt zijn telefoon niet op, dus dat blijft even onduidelijk. De loodgieter uit Vlaardingen, die al ruim een jaar het doelwit is van aanslagen... mag voorlopig nog niet naar huis. Dat blijft namelijk nog eens drie maanden afgesloten. Eigenlijk zou het, eh, zou het huis volgende week weer open gaan... maar de gemeente zegt dat het nog steeds te gevaarlijk is. De afgelopen maanden zijn er meer dan tien explosies geweest... bij panden van de loodgieter. Hij zegt zelf geen idee te hebben waarom dat gebeurt. Eerder zei hij wel dat hij niet heilig is... maar zeker geen drugscrimineel. En er is nog geen bekende voetballer uit de kast gekomen vandaag. Een ex-prof uit Duitsland kondigde eerder dit jaar een groepscoming-out aan... van meerdere Europese spelers op het hoogste niveau. Dat zou vandaag moeten gebeuren. Mijn collega Jeroen Gortworst maakt de podcast De Schaduwspits... over LHBTI'ers in de sportwereld. En hij krijgt al de hele dag appjes van sporters die hij eerder sprak. En dan gebeurt er niks. En zij zeggen, ja, dit is toch wel een enorme teleurstelling. Dit had de dag van de doorbraak moeten zijn, zegt iemand. En hoe langer die dag duurt, hoe minder zij en ook ik daarin eh, gaan geloven, eerlijk gezegd. Ja, of het nog gaat gebeuren is niet duidelijk. Jeroen probeert de ex-profvoetballer uit Duitsland al de hele dag op te bellen. Het weer in het midden en zuiden van het land trekken er zo meteen zware buien over. Later vanavond droogt het overal op. Morgen begint droog, later opnieuw regen. Het wordt een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files eh, veroorzaken behoorlijke vertraging in onze regio. Zo rijdt het bijvoorbeeld langzaam op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Hilversum Noord 7 kilometer met een half uur vertraging. 10 minuutjes extra bij Lelystad op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. 10 minuten vertraging op de A7 Zaandam-Hoorn. Bij Purmerend 8 kilometer file. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. En op de A27 wordt langzaam gereden vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Beeldhoven en Eemnes 8 kilometer file met een kwartier vertraging vertraging.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 Dat zegt de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Voor het offensief zaten er zo'n 1,4 miljoen Palestijnen in de stad. De NS en ProRail krijgen boetes vanwege ondermaatse prestaties. De NS moet een half miljoen euro betalen. Voor ProRail is de boete 2,75 miljoen. De belangrijkste redenen zijn de vertragingen op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. De loodgieter uit Vlaardingen, die al ruim een jaar doelwit is van aanslagen, mag voorlopig niet naar huis. De gemeente heeft zijn woning voor nog eens drie maanden gesloten vanwege aanhoudende dreiging.